mijn vader het verhaal van Maria en Jozef en het kindje in de staal. Dan zongen wij samen stille nacht. Ieder kreeg zijn eigen kaarsje en mijn moeder zong dan zacht. Laat ik in your